Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Israëlische aanvallen op Iran zijn volgens de Iraanse ambassadeur van de VN 78 mensen omgekomen. Veruit de meeste zouden burgers zijn, onder wie vrouwen en kinderen. Vanochtend vroeg begon Israël met aanvallen op nucleaire faciliteiten en de legertop van Iran. Ook werden wooncomplexen in Teheran getroffen. Naast de doden worden 320 gewonden gemeld. Als tegenreactie op die aanvallen voerde Iran afgelopen avond raketaanvallen uit op Israël. Tientallen mensen in Tel Aviv raakten daarbij gewond. In de Zuid-Limburgse plaats Beek heeft de politie afgelopen avond in een huis een dode man gevonden. Het gaat om een man van 34 en volgens de politie waren de omstandigheden waarin hij werd gevonden verdacht. En wordt er sterk rekening mee gehouden dat de man door een misdrijf om het leven kwam. De hoop is onder meer gevestigd op getuigen en mensen met camerabeelden. In de haven van Amsterdam is vanmiddag 4500 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in een lading hout in een container die uit West-Afrika kwam. Onder andere met speurhonden en scanapparatuur werd in de container gekeken. Volgens de douane waren de drugs professioneel ingepakt. De cocaïne is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Een Poolse man is begin deze week overleden op een politiebureau in Den Haag, meldt het OM. De man werd eerder die dag aangehouden nadat agenten een auto tegen het verkeer in zagen rijden. Toen agenten hem wilden aanhouden, ging hij er vandoor. Na een korte achtervolging werd hij alsnog aangehouden. Daarbij verzette hij zich, zegt de politie. Op het politiebureau werd de man onwel en overleed hij. De recherche doet onderzoek naar het incident.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 Annette